Mark Hokker met het NOS-journaal. Vlucht MH17 is neergeschoten die vanuit Rusland naar Oekraïne was gebracht. De raket is afgeschoten vanaf een veld bij het Oekraïense plaatsje Pervomeisk... en de lanceerinstallatie is daarna weer teruggebracht naar Rusland. Dat heeft hoofdofficier Fred Westerbeke gezegd... tijdens een bijeenkomst met nabestaanden van slachtoffers van de ramp. Westerbeke geeft leiding aan het Joint Investigation Team... dat geeft rond deze tijd een persconferentie. Het Groningse studentenkoor Vindicat is opnieuw in opspraak geraakt. Een aspirantlid is tijdens zijn ontgroening dusdanig hard op zijn hoofd geslagen... dat hij met hersenletsel moest worden opgenomen in het ziekenhuis, schrijft NRC Handelsblad. Het is het tweede incident in een week tijd. Vorige week werd bekend dat er op de vereniging een banga-lijst rondging... waarop onder meer de bedprestaties van meisjes werden beoordeeld. In Turkije zijn sinds de mislukte staatsgreep in juli 32.000 mensen gearresteerd... Dat heeft de Turkse minister van Justitie bekendgemaakt. De arrestaties zijn onderdeel van het onderzoek van de regering... naar mensen die achter de koepoging zitten. De Turken houden de islamitische geleerde Fethullah Gulen... en zijn volgelingen verantwoordelijk. Bij Ankara wordt een nieuwe rechtbank gebouwd... waar de verdachten worden berecht. Op het Indonesische eiland Lombok zijn vanwege een vulkaanuitbarsting... ruim 1100 toeristen geëvacueerd... De hulpdiensten zoeken nog naar honderden toeristen die in het gebied waren. Er lijkt niemand gewond te zijn geraakt. De vulkaan Barujari spuwde gisterochtend een aswolk de lucht in. Op dat moment beklommen zo'n 400 toeristen de vulkaan. Inmiddels zijn 120 van hen gelokaliseerd. Vanwege de uitbarsting lag het vliegverkeer op Lombok en het nabijgelegen eiland Bali enkele uren stil. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo 19 tot 22 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen trekt er vanuit het noordwesten regen over het land... en wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate.